Lot Lewin met het NOS Journaal. Gastland Singapore zegt dat de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim wordt gehouden op het eiland Sentosa. Het eerste gesprek staat komende week gepland op 12 juni om 9 uur lokale tijd. De Singaporese regering heeft het resorteiland daarom van 10 tot 14 juni tot speciale zone verklaard. Het eiland en de wateren eromheen worden dan streng beveiligd. Op afstand bestuurbare vliegtuigjes of drones zijn verboden, net als het gebruik van luidsprekers. Minister Olongren wil geen proef voor het stemmen al vanaf je zestiende bij de provinciale statenverkiezingen volgend jaar. Friesland en Zeeland willen dat graag om zo jongeren meer bij de politiek te betrekken. De Tweede Kamerfracties van D66 en GroenLinks zagen er ook wel wat in. Olongren zegt dat de grondwet dat niet toestaat om het kiesrecht in provincies toe te kennen aan jongeren beneden de 18, ook niet bij wijze van proef. Datzelfde geldt voor de Tweede Kamer en de gemeenteraadsverkiezingen. Bovendien, zo zegt de minister, zijn er ook geen aanwijzingen dat er in de maatschappij een grote wens voor is om de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen. Iran gaat zijn capaciteit om uranium te verrijken uitbreiden. De regering heeft het internationaal atoomagentschap wel meteen beloofd de afspraken in het atoomakkoord uit 2015 te respecteren. Iran wil de capaciteit verhogen voor het geval het akkoord toch van tafel gaat. Dat is een stuk waarschijnlijker nu de VS zich uit de deal heeft teruggetrokken. De AOW-leeftijd kan minder snel omhoog dan nu is afgesproken. Dat zeggen risicoanalisten bij verzekeraars. In 2013 besloot het kabinet dat de AOW-leeftijd in stappen omhoog gaat...